Het verdrag kan de wereldeconomie honderden miljarden dollars en 20 miljoen banen opleveren. In het akkoord zijn vooral afspraken gemaakt over het wegnemen van handelsbarrières en het versimpelen van procedures bij de douane. Analisten spreken van een historisch akkoord. Noord-Korea heeft de Amerikaanse toerist Merrill Newman uitgezet. Pyongyang zegt hem te hebben vrijgelaten omdat Newman zijn fouten heeft toegegeven en zijn excuses heeft aangeboden. Newman zat vast sinds eind oktober wegens vijandigheden tegen de staat. In New York is een voormalige handelaar van de Amerikaanse bank Goldman Sachs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden en een boete van 118 miljoen dollar. Dat bedrag is het verlies dat de bank leed in 2007 door het gedrag van de handelaar. Behalve de boete en celstraf kreeg Taylor ook een taakstraf van 400 uur. Hij moet kinderen uit achterstandswijken gratis wiskundeles geven. De zes mensen die in de Mexicaanse stad Pachuca zijn aangehouden op verdenking van diefstal van radioactief materiaal zijn niet besmet. De zes zijn in het ziekenhuis getest op radioactieve besmetting. Ze zouden in de buurt zijn geweest van de vrachtwagen met radioactief materiaal die eerder deze week werd gestolen. Die werd gisteren teruggevonden. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten tussen christenen en moslims in twee dagen tijd zeker 300 mensen omgekomen. Medewerkers van het Rode Kruis verwachten dat dat aantal veel hoger is. De Centraal-Afrikaanse Republiek wordt geteisterd door geweld sinds de president dit voorjaar werd afgezet. Het weer in het binnenland droog, in de kustgebieden nog een bui, soms met natte sneeuw.